Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Ahold moet in België Albert Heijn winkels afstoten... door de fusie met de Belgische keten Delhaize. Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd zou het gaan om acht AH-winkels. Ook Delhaize zou van de Belgische mededingingsautoriteit winkels moeten verkopen... maar daar worden geen aantallen genoemd. Ahold bevestigt de eisen van de toezichthouder... maar over aantallen wil het bedrijf niet zeggen. De Griekse premier Tsipras praat later vandaag met een deel van de boeren die boos zijn over plannen om de pensioenen te hervormen. In de afgelopen maand hebben boze agrariërs snelwegen bij de grens met Bulgarije geblokkeerd om hun protest kracht bij te zetten. De pensioenhervormingen zijn onderdeel van de maatregelen die Tsipras neemt om de internationale geldschieters tevreden te houden. De plannen zijn nog niet aangenomen door het Griekse parlement. De winter was relatief warm, maar een record zit er net niet in. Dat komt doordat de temperatuur de komende dagen richting vriespunt gaat. Het gemiddelde van deze winter komt uit op 6,4 graden. Daarmee is een tweede plaats op de ranglijst gegarandeerd. Het record is gevestigd in de winter van 2007. Toen was het gemiddeld net wat warmer. Alleen in de maand december werd wel een historisch record gevestigd. Toen was het gemiddeld 9,6 graden. Het oude maandrecord voor december stond op 7,3 graden. De voorstellingen van de nieuwe cabaretshow van Hans Teerwer zijn snel uitverkocht. De kaartverkoop voor echte rancune startte vanochtend om 10 uur. rond het middaguur waren er bijna geen kaarten meer beschikbaar. En ook in België ging het heel snel met de kaartjes. Echte rancune is de eerste cabaretvoorstelling van Teerwer in vijf jaar. De try-out voorstellingen waren ook al snel uitverkocht. De eerste try-out is 1 april in Amsterdam en na de zomer volgt een uitgebreide tournee. Het weer bewolkt met af en toe regen.